Van 12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie is deels aansprakelijk voor de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn in 2011. Dat oordeelt het gerechtshof in Den Haag. Zes mensen kwamen om het leven en zestien raakten gewond toen Tristan van der Vlis op zaterdag 9 april in het winkelcentrum om zich heen begon te schieten. Daarna doodde hij zichzelf. Slachtoffers en nabestaanden spanden daarop een zaak aan tegen de politie omdat die in 2008 ten onrechte aan van der Vlis een wapenvergunning zou hebben verleend. Van der Vlis had psychische problemen. De rechtbank in Den Haag wees de claim van de nabestaanden af... maar het Haagse Hof oordeelt nu dat de politie onzorgvuldig heeft gehandeld... en daarom wel degelijk aansprakelijk is. Het schadefonds Geweldmisdrijven heeft vorig jaar een recordbedrag uitgekeerd aan slachtoffers van geweld. In totaal werd er ruim 20 miljoen euro uitgekeerd aan mensen die ernstig lichamelijk of psychisch letsel opliepen door opzettelijk gepleegd geweld. 8200 mensen dienden een aanvraag in en de gemiddelde vergoeding bedroeg een kleine 4000 euro. Ongeveer een kwart van de aanvragen werd afgewezen. Het ministerie van Economische Zaken gaat misschien wettelijk vastleggen hoeveel elektromagnetische straling zendmasten maximaal mogen afgeven. De straling levert mogelijk gevaar op voor de volksgezondheid. In Nederland wordt vanaf 2020 een 5G-netwerk aangelegd, waardoor het aantal antennes toeneemt. De Russische president Poetin heeft de Siberische stad Kemerovo bezocht... waar eergisteren bij een brand in een winkelcentrum 64 mensen om het leven kwamen. Poetin had het over criminele nalatigheid. Onderzoek wees uit dat er van alles mis was met de veiligheidsvoorzieningen in het pand. Het weer. Vanuit het westen raakt het steeds meer bewolkt en gaat het in de loop van de avond regenen. Alleen in het noordoosten blijft het tot de avond vrijwel droog. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen waarschijnlijk nog meer regen en dan is het met een stevige westenwind en een graad of 7 vrij koel. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.